uur. Mark Visser met het NOS Journaal. De demonstrerende mensen waren naar een politiebureau gekomen... om hun woede te uiten over de dood van een Arubaanse toerist. Hij overleed zondag in een ziekenhuis na zijn arrestatie zaterdag. De stemming sloeg om toen de politie niet met de menigte buiten in gesprek wilde gaan. Er worden stenen, vuurwerk en andere spullen naar de agenten en het politiebureau gegooid. En ook is een bouwkeet in brand gestoken. De ME heeft onder meer een waterkanon ingezet. De Haagse burgemeester Van Aartsen zegt dat hij de boosheid en frustratie begrijpt, maar keurt het geweld af. Volgens de burgemeester wordt het, moet eerst het onderzoek worden afgewacht voor hij conclusies kan trekken. Jemenitische rebellen hebben een skutraket afgevuurd op Saoedi-Arabië. Volgens een persbureau in Jemen was de aanval gericht op een Saoedische raketbasis in de provincie Riyadh. Het zou de tweede raketaanval vanuit Jemen op Saoedi-Arabië zijn sinds het begin van de Saoedische luchtaanvallen op Jemen. Eerder op de dag vielen er tientallen gewonden toen een autobom explodeerde bij een militair ziekenhuis in de jemenitische hoofdstad Sanaa. Volgens een woordvoerder van de rebellen was de aanslag gericht tegen leiders van de Houthis. Bij de burgeroorlog in Jemen zijn volgens de VN tot nu toe zo'n 5000 mensen om het leven gekomen. Michael van Praag zal zich niet opnieuw kandidaat stellen voor het FIFA-voorzitterschap. In NOS Langs de Lijn zei hij dat hij de belangrijkste positie in de voetballerij aan anderen overlaat. Van Praag werd gisteren tijdens een vergadering van de Europese Voetbalbond UEFA benoemd tot vicevoorzitter. Hij is al sinds 2009 bestuurslid bij de Europese Voetbalbond.